kaartje. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen ruim 7,8 miljoen euro opgebracht. Het schilderij Sint Praxedes komt uit 1655 en is daarmee het oudste van de 34 werken die van de Delftse kunstschilder bewaard zijn gebleven. Het weer wisselvallig met temperaturen van 15 graden in het zuiden tot 23 in het noordoosten. Vanaf morgen meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Er blijft wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A9, Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Knopen 2. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Europort bij Spijkenisse 4. Op de A20 Breda richting Rotterdam bij Randweg Dordrecht 3 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander 2 en verderop bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 2. En op de a 27 Almere Utrecht voor Utrecht Noord 3 kilometer. A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij het knooppunt Vaanplein 2. En op de N14 de Noordelijke Randweg tussen de aansluiting met de A4 en Voorburg 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 nadat er vanuit de Gazastrook raketten waren afgevuurd door Hamas. Dat gebeurde ook gisteravond. Raketten werden gelanceerd in de richting van Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Het Israëlische leger wist alle projectielen te onderscheppen, ook vanochtend. De strijd tussen Hamas en Israël is de afgelopen weken flink opgeleid. En niet eerder kwamen Palestijnse projectielen zover Israël in. Bij Israëlische bombardementen op de Gazastrook zijn sinds gisteravond volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 23 mensen omgekomen. In Brazilië is over het algemeen gelaten gereageerd op de forse nederlaag tegen Duitsland. In de eerste halve finale versloeg Duitsland de Brazilianen gisteravond met 7-1. Er is verbijstering en verdriet over de manier waarop de Brazilianen van het veld werden gespeeld, maar het leidde nauwelijks tot ongeregeldheden. Trainer Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar wil niet opstappen. In Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd na het bereiken van de finale. De tweede halve finale is vanavond. Om 10 uur speelt Oranje tegen Argentinië. De Amsterdamse woningcorporatie Rochdale heeft het afgelopen jaar vijf medewerkers een gouden handdruk meegegeven, die boven de maximale beloning voor topbestuurders ligt. Ze kregen bij elkaar anderhalf miljoen euro mee. Een woordvoerder van de corporatie zegt in de Volkskrant dat de medewerkers al lang in dienst waren en daarom recht hebben op zulke hoge bedragen. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen ruim 7,8 miljoen euro opgebracht. Het schilderij